Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisaties vinden het belachelijk dat Schiphol ze vraagt om reizen te schrappen. Het vliegveld heeft personeel tekort. En om superlange rijen en chaos te voorkomen... riep het vliegmaatschappijen en reisorganisaties op om vakanties te annuleren... en geen nieuwe boekingen meer aan te nemen. Maar die zijn dat niet van plan. Er is geen snelle oplossing, hè, anders dan, dan deze oplossing. Alleen daar zijn wij volstrekt niet blij mee. En uh, eh, eh, eh, stand gisteravond zijn die vakantievliegers, niet, vakantievliegers in ieder geval niet van plan om, om tegemoet te komen aan het verzoek. Volgens de Telegraaf kan Schiphol een megaclaim tegemoet zien. Vrouwen verdienen in ons land nog steeds minder dan mannen, maar het verschil wordt wel kleiner. Volgens het CBS kregen vrouwen vorig jaar gemiddeld 23 euro bruto per uur, zo'n 3 euro minder dan mannen. Dat komt vooral doordat de meeste topfuncties die dik verdienen worden gedaan door mannen. Het verschil wordt wel kleiner doordat vrouwen vaker hoog opgeleid zijn. Bij een grote brand in Amsterdam is vanochtend vroeg een dode gevallen. De brand brak uit in een appartementencomplex in een woonwijk. Waardoor is niet duidelijk. Zo'n 40 mensen moesten hun huis uit. en deel mag inmiddels weer terug. En Feyenoord heeft de eerste halve finale van de Conference League gewonnen. In Rotterdam werd Olympique Marseille met 3-2 verslagen. Fans vierden feest in de stad zeker. We zijn hartstikke trots op onze boys, weet je. En eh, we zijn klaar voor die finale, man. Ze gaan ze pakken, man. En dat is het enige wat je moet weten van de fans. De returns zijn volgende week. Dan is ook de tweede wedstrijd tussen Leicester City en AS Roma. Die speelde gisteren met 1-1 gelijk. Het weer droog, maar wel bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat beter door. Het wordt 11 graden in het noorden, 16 in het zuiden.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 A little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little of dance. Oh no. Show me a little of dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find at the night. I'm still up, I'm still tryna decide.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 darling. Waltz with me, darling. Darling. Woo! kikker. van Zandvoort, op 106.9 ZFM Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? een beetje op hem letten. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie kwam in april uit op 11,2 procent. Dat is wat minder dan de 11,9 procent van een maand eerder, meldt het CBS. De prijsstijgingen bleven beperkt door de accijnsverlaging op brandstof. Bij een grote woningbrand in Amsterdam Nieuw-West is een dode gevallen. 40 mensen moesten uit voorzorg hun huis uit. De oorzaak van die brand in Amsterdam is nog niet bekend bij een undercover-operatie van de Amerikaanse politie... is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Ook de havendirecteur zit vast. De twee zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen... en de opbrengsten ervan wit te wassen. En het weer nog eerst bewolkt in de loop van de middag wat zon. Dan wordt het 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. everything shadow you'd never it's me. Lick on some swag shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. You're sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. You're sexy now.